Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politie heeft een jongen van 15 opgepakt... die plannen zou hebben gehad voor een aanslag in Parijs. Hij zou via sociale media contact hebben gehad met een Franse terreurverdachte. Die wordt ook in verband gebracht met de moord op een priester in Normandië... en met de drie vrouwen die kort geleden bij de Notre-Dame werden opgepakt met gasflessen in hun auto. Op de Middellandse Zee heeft een schip van de stichting Bootvluchteling 350 mensen gered. Ze zaten op een boot die vanuit Libië waarschijnlijk op weg was naar Malta. De vluchtelingen worden naar Sicilië gebracht. Het reddingsschip van de stichting, de Golfo Azzurro, is sinds gisteren operationeel... en heeft als thuishaven Valletta op Malta. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis Door, zijn toegekend aan Wiene Dieriks en Hans Kesting. Ze kregen de prijs uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in het Amsterdamse Stadschouwburg. Wiene Dieriks werd geprezen voor haar rol in de bijna solo-voorstelling Helpdesk en Hans Kesting werd onderscheiden vanwege zijn hoofdrol in Kings of War. Hij kreeg in 2008 ook al een Louis Door. In de VS zijn de aanslagen herdacht van 11 september 2001. Bij het Pentagon hield president Obama een toespraak. Bij het monument bij Ground Zero in New York werden de namen voorgelezen van de slachtoffers van de aanslag daar. Bij de plechtigheid waren ook de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Clinton werd bevangen door de hitte en verliet de ceremonie voortijdig. Ze moest in haar auto geholpen worden, maar enkele uren later liet ze weten dat ze zich weer prima voelde. Het Zaans gemeenteraadslid Rot van Democratisch Zaandam heeft aangifte gedaan van bedreiging en intimidatie door Turks-Nederlandse jongeren. Die verwijten Rot dat ze ten onrechte een negatief beeld schetst van de wijk Poelenburg in Zaandam. Op beelden van de regionale omroep NH is te zien dat een plaatselijke vlogger een interview met Rot onderbreekt en haar een leugenaar noemt.